Buien houden tot en met morgen aan, met in het binnenland de grootste kans op sneeuw. Het wordt 3 tot 5 graden. Aan zee staat een mogelijk harde zuidwestenwind. Vannacht liggen de minima rond het vriespunt. Dit was het... ZFM, verkeersupdate.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 Lady van Vets. Eh, maar zometeen ga je hem van de Beatles horen. En daarna krijgen we de Hurt. Nog veel plezier de komende twee uur Dat waren The Hurt en eh, I Don't Want Our Loving To Die uit 1968. En dat was een beetje, The Hurt was een beetje het begin van de carrière van Peter Frampton. En we begonnen met Lady Madonna. En dat werd geschreven door Paul. En daar had hij iets van geleend van de Bad Penny Blues. En inderdaad, wat Ruud zei, hij schreef het met Fats Domino in het achterhoofd. En die heeft het dan ook opgenomen. Trouwens, uh, Ruud en Dolly nog bedankt voor deze afgelopen twee uur. En morgenavond zijn ze er ook, heb ik begrepen, met Flerk. Klopt dat? dat, klopt. Dus eh, als je daarin geïnteresseerd bent... er wordt muziek van ze gedraaid... en eh, een gesprek met ze gevoerd. Dus eh, kom langs, zou ik zeggen. Je hoeft niks te betalen. Toch? Kijk, eten en drinken. Oh. Oh. oh. We gaan er even... <laughs> we praten er even verder over hier. ondertussen draaien we muziek. I got a woman mean as she can be. I got a woman mean as she can be. But sometimes I think she's almost mean to me. A black cat up to died of fright. Cause she crossed his path last night. Well, I got a woman. it's understood. Well, everything I do, well, I sure do it good. Well, I got a woman. smile. Oh, hot dog, driving me wild. I got a woman, oh, mean I me. woman blues. Shadows en a Mean Woman Blues uit 59. En dat komt van LP Cliff Sings. En twee jaar eerder had Elvis dit nummer ook al opgenomen. Goed, we zijn toe aan de top 40 van 50 jaar geleden, 29 januari 1965. En we hebben drie nieuwe binnenkomers. En allemaal in de regionen van uh, eh, 30 eh, tot en met 39. Nieuw op 38, bijvoorbeeld de Dave Clark 5 met Everybody Knows I Still Love You. Everybody knows Clark 5 met Everybody Knows I Still Love You. Nieuw op 38. Twee plaatsen hoger kwamen de Hollies binnen. Met een van hun vele hits. Nieuw op 36. Yes, I Will. Yes, I again. op 36 de Hollies met Yes I Will... geschreven door Gary Coffin en Russ Titleman. De hoogste nieuwe die komt binnen op 32... en verdient dus zometeen de klapper van de week. En dat zijn de Supremes op 32 met eh, Come See About Me. De klapper van de week. week, week. its way on in. The pain grows stronger, watch it breathe. is Painless van eh, MASH. En dat werd geschreven door Mike Altman. En die jongen die was veertien toen hij de tekst schreef. Zijn vader trouwens was regisseur van de film. En hij zei later van ja, mijn zoon heeft meer verdiend met uh, Suicide is Painless dan ik met de film. Kijk, en zo kan het ook natuurlijk. Ehm, in het eh, programma van Ruud en Dolly draaide Ruud al een, een plaat voor Albert Jan, onze programmaleider. Want die zat een beetje in een dipje. Nou, doen wij er nog een schepje bovenop. Ook voor Albert-Jan van de CD Brothers in Arms. Dire Straits en Walk of Life. No. een beetje speciaal voor Albert-Jan de Vos. Onze programmaleider. The Walk of Life van de Dire Straits. En eh, hij zit nu ook eh, aan de microfoon, want hij gaat ons iets vertellen over eh, volgende week. Want er bestaat ZFM 25 jaar. Wat ga je vertellen, Albert-Jan? Nou, een heleboel. Ik zou tegen de luisteraars willen zeggen... pak, pak vast maar vast papier en pen. <laughs> Want ja, we hebben enorm veel evenementen tijdens dat weekend. En allereerst hartelijk dank dat ik mag inbreken in je programma. Normaal gesproken doe ik dat liever niet, want ik vind het een heerlijk programma. En eh, ook dat van Hans, wat hierna komt, eh, dan moet je eigenlijk niet inbreken. Maar geen probleem, geen probleem. Het, het, actualiteit eh, herhaalt, zich. Nou luisteraars, ik hoop dat u inmiddels pen en papier bij de hand heeft... want vanaf volgende week, het kan u haast niet zijn ontgaan... vieren wij ons 25-jarig jubileum. Op 9 februari 2015 bestaat ZFM precies 25 jaar... En het weekend daaraan voorafgaande gaan wij dat vieren. En in principe beginnen we eigenlijk al die donderdag van tevoren... tijdens eh, jullie programma. Ik noem het altijd nog Muziek Boulevard Live... maar jullie hebben het opgesplitst en terecht. Eh, maar goed, dus op 5 februari eh, vanaf 2 uur tot 6 uur... gaan jullie, Hans en Kok heb ik het dan over... terug naar 1990 en wel het oprichtingsjaar van ZFM. Tijdens deze vier uur durende live-uitzending uh, gaan jullie platen draaien uit 1990 en aangevuld met lokaal en internationaal nieuws. Jullie mogen later tegen de luisteraars precies gaan vertellen wat jullie daarin gaan doen. Prima. Maar goed, in de aanloop naar dat weekend op die donderdagmiddag dus van 2 tot 6... Vier uur lang live terug naar 1990. U kunt het trouwens allemaal volgen via de webcams... wat er dan allemaal in de studio gaat gebeuren. Dan eh, is het, eh, we gaan we naar de vrijdag 6 februari. Dan gaan we 25 uur, u hoort het goed, 25 uur live uitzenden. Dat is dus van vrijdag 6 februari tot en met zaterdag 7 februari. En dan eh, beginnen wij smiddags om 4 uur... met een speciale uitzending van Zandvoort Draait Door. Het presentatieteam van Zandvoort Draait Door ontvangt belangrijke bekende Zandvoorters... Wie dat zijn, laat ik ook nog even in, in het midden. Maar het wordt een eh, gezellige boel tijdens deze extra uitzending van Zandvoort draait door. Uiteraard zal het bestuur aanwezig zijn en wellicht ook wat mensen uit de gemeenteraad. Dat van 4 tot 6, Zandvoort draait door. Nogmaals, dit alles, die hele nacht door, ook te volgen eh, via de webcams, um, via www.zfmlive. Na Zandvoort draait door gaan we door met een speciale uitzending van de Euro Breakdown. Normaal gesproken elke vrijdag live tussen 3 en 5 en gepresenteerd door Maurice Mulder... maar in het kader van onze 25-jarige live-uitzending... verplaatst naar 6 uur s'avonds tot 9 uur. En Maurice Mulder, Mulder kijkt natuurlijk terug naar 25 jaar Euro Breakdown... met 25 eh, toppers uit de diverse jaren van 1990 tot 2015. Dat allemaal van 6 tot 9. Dan gaan we van 9 tot 12, dan gaat onze collega Jeroen Koper live... het programma See It presenteren... Ook hij zal er een lustrum tintje aan geven. En het is een speciale muziek, ja, voor de jeugd zeg ik dan maar. En eh, dat doet hij elke vrijdag eh, normaal gesproken van 9 tot 11. Maar nu gaat hij van 9 tot 12 live vanuit de studio. Dan is het inmiddels 12 uur en dan gaan we richting de zaterdagochtend. En dan krijgen we een 8 uur speciale live uitzending onder de titel CFM Night Shift. En dat wordt allemaal gecoördineerd en gepresenteerd door onze collega Stefan Kollaar... Stefan die presenteert elke woensdagmiddag van 4 tot 6 live het programma CFM Beachmasters... maar heeft zich bereid gevonden om uh, acht uur lang de verantwoordelijkheid te nemen voor deze night shift. Diverse prominente en minder prominente ZFM'ers, CQ Zandvoorters... zullen tijdens deze acht uur durende eh, eh, uitzending aan tafel aanschuiven... en zullen er een levendige uitzending van maken die nacht. Dan gaan we de volgende morgen, is het 8 uur... en dan gaan we weer eh, regulier naar uh, Toebak Leeft. Wilco Toebak en zijn team zullen ook in hun programma... live, eh, uitzending, live aandacht gaan geven aan het lustrum, 25-jarig lustrum van ZFM. Dan gaan we door naar 10 tot 12. Dan het, ook, het programma bestaat ook 25 jaar. Goedemorgen Zandvoort. Dat altijd live vanuit Hotel Hoogland wordt gepresenteerd het team van Ben Zonneveld zal ook tijdens deze Goedemorgen Zandvoort... live vanuit Hotel Hoogland stilstaan bij het jubileum. Dan gaan we weer terug naar de studio van 12 tot 2. Dan krijgt u het eh, programma CFM Lunch. In het weekend is het meestal non-stop. Maar in het kader van eh, ons lustrum deze keer op deze zaterdag van 12 tot 2 live. En dat wordt gepresenteerd door Maurice Mulder en Dolly Tempierik. En dan gaan we van 2 tot 5 gaan we weer op locatie. Want dan eh, is het tijd voor het programma Zandvoort op zaterdag Ondergetekende en Rob Harms zullen dan het programma live verzorgen vanuit Talassa. En waarom Thalassa, Daar kom ik zo op. Van 2 tot 5 op die zaterdagmiddag, Zandvoort op zaterdag. En eh, we hebben speciale gasten. We kijken met een aantal eh, presentatoren, ex-presentatoren... terug op de sportevenementen die we de afgelopen jaren hebben eh, verzorgd. En in het laatste uur schuiven een viertal voorzitters, CQ ex-voorzitters aan... En gaan we gezellig een, eh, rond de staamtafel zitten... onder het genot van een hapje en een drankje. En een beetje de geschiedenis van ZFM belichten. En met name ook de toekomst van ZFM. We zijn nu 25 jaar jong. En wat, gaan we, eh, wat staat er de komende vijf jaar eh, op, op de rol... om het zo maar eens te zeggen, voor CFM? Want we zijn natuurlijk al een heel eind gekomen. We zijn van heel ver gekomen. Maar we gaan natuurlijk ook door. En eh, wat de komende jaren de luisteraars en de kijkers van ZFM kunnen verwachten... komt natuurlijk allemaal ter sprake tijdens dat, tijdens dat uur van 4 tot 5 op Zandvoort op zaterdag live vanuit Talassa. Dan eh, hebben we 25 uur live radio hebben we erop zitten. Dan hebben we een uurtje pauze en dan eh, gaan we door met onze officiële receptie en u begrijpt het al, luisteraars, die wordt eh, gehouden in uh, de strandtent Thalassa Bouwers, Boulevard Paulusloot nummertje 18 in Zandvoort. Van 6 tot half 9 zijn alle medewerkers, ex-medewerkers, sponsoren, adverteerders van harte welkom om eh, met ons het glas te heffen op 25 jaar ZFM. Dat allemaal dus op die zaterdag van 6 tot half 9 in Talassa Boulevard, Paulusloot, nummertje 18 in Zandvoort. En de muzikale omlijsting, ik durf het bijna... Ja, ik, ik noem het al bijna onze huisband. En eh, dat is misschien wat te veel eer voor ons, maar... Eh, onze collega Ruud Jansen zal dan eh, met zijn band... de muzikale omlijsting voor zijn rekening nemen. Dat allemaal tot half negen die zaterdag. En last but not least, op zondag gaan we nog een, hebben we nog een hele mooie uitsmijter... Want eh, elke zondagmorgen van 10 tot 12 hebben we altijd het programma ZFM Jazz. Ook dat programma bestaat ook alweer 25 jaar. Oud-presentatoren en presentatoren eh, gaan dan vier uur lang... van 10 uur s morgens tot 2 uur s middags voor u ZFM Jazz draaien. En niet alleen van plaat, van cd, maar nee, ook live. Dus alle presentatoren, ex-presentatoren, oud-presentatoren... en eh, onder het genot natuurlijk van een kopje koffie en een hapje en een drankje. Het vier uur lang ZFM Jazz. Ik wou het hier maar even bij laten. Een vol programma. Een vol programma en eh, luisteraars... wellicht dat er een evenement bij is waarvan u zegt... van dat vind ik hartstikke leuk. U bent van harte welkom. Nou, helemaal geweldig. Ehm, dat wordt een grandioos weekend. Daar gaan we nu vanuit en dat wordt het ook. En wij beginnen dus op donderdagmiddag. En eh, ja, ik denk dat de krant volgende week, eh, na volgende week er vol, vol van staat. Want het is een, eh, een behoorlijke gebeurtenis in Zandvoort. Ik weet het. En eh, de luisteraars en de kijkers van CFM... Eh, die, die verheugen zich er ook al op. En we hopen natuurlijk in ieder geval dat ze de diverse programma's gaan beluisteren. Wellicht even, even bij de studio langskomen om te kijken hoe het allemaal gaat. En voor de rest de invulling. De, de, de presentatoren mogen het allemaal in hun eigen programma... hun eigen hint eraan geven. Maar het staat allemaal in het teken van ZFM 25 jaar jong. Helemaal geweldig. was eh, Marie Laforêt met Adem My Darling. En die heb ik ooit eens gekocht als singeltje bij V&D voor een gulden. En eh, niet omdat ik het plaatje kende, maar omdat er op dat hoesje... zo'n hele mooie foto stond van Marie Laforêt. En laat het plaatje nou ook heel erg leuk zijn. Nou, geweldig toch, voor een gulden. Ehm, we hebben net geluisterd naar Albert-Jan de Vos, onze programmaleider. En hij heeft even ehm, ons met ons doorgenomen wat het programma voor de komende weekend is als we 25 uur achtereen gaan uitzenden. En in het eh, programma van Hans, eh, Muziek Boulevard Live... gaat hij dat nogmaals doen. Dus als u iets vergeten bent op te schrijven... heeft u dan nog even tijd. Gaan we door met eh, een nummer wat ik van de week hoorde. Waar weet ik niet eens meer. Maar ik dacht bij mezelf, die moet ik draaien.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 The ragged men in ragged clothes a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Daar ga je niet tussendoor lopen babbelen. Vincent van Don McLean. Een geweldig nummer. En dat kwam... Uh, uit 1971 en het gaat over Vincent van Gogh. Ehm, we zijn toe aan de tip van Willem. En dat is er eentje weer van een hele andere, van heel ander kaliber dan die van vorige week. De man uit van diversiteit. En het leuke, ehm, een mededeling nog eventjes. Het leuke is, hij komt op 26 februari... komt hij hier twee uur lang zijn tips over u uitstrooien. Want die dag ben ik er even niet. En Willem neemt dat gelukkig van me over. En uh, eh, Hans is er ook bij voor de techniek. Dus het komt weer helemaal voor elkaar. Maar de tip van Willem van u, die werd geschreven door de heer Stevenson en mevrouw Moy. En de heer Stevenson schreef het eigenlijk voor zijn vrouw Kim Weston. En die zong het samen met Marvin Gaye. En het heet It Takes Two. En dat is de tip van Willem. dream the light shine through. It takes two, baby. It takes two, baby. Me and you. Just say two. It takes two, baby. It takes two, baby. Make a dream come true. Just say two. a dream come true. Just take two. Just Takes Two. En dat was eh, ehm, Marvin Gaye samen met eh, Kim Weston. En dat was dus de tip van Willem. En volgende week natuurlijk weer één. We blijven even in de soulhoek. Ja, oh, oké. Nee, Hans geeft eh, toe. Het is zo. Vroeg, Ja, toch? Ja. we blijven even in de soulhoek. Hier is Brenda Holloway. Bit Hurts hebben we twee Motown Soul nummers gehad. Doen we er ook nog even een Atlantic achteraan. Steel Wheels uit 1989 waren dit eh, de Rolling Stones en Almost Hear You Sigh. En Steel Wheels was eh, genomineerd voor een Grammy. Ehm, we gaan naar uh, zo'n beetje de laatste van dit eerste uur, want die duurt ruim twee minuten. En dan zitten we al op de 59. Goed, maar een beetje sol hebben we nog niet gehad dit uur. Hier is James Brown. Papa's got a brand new bag. Dus we hebben een filletje even opgezet totdat het eh, nieuws begint en de boodschapjes.